Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Koek, snoep, chips en frisdrank. Je ziet ze veel vaker in reclames voorbij komen dan broccoli en appels. En dat is geen goed nieuws, zegt UNICEF. Ze hebben onderzoek gedaan naar de invloed van dit soort ongezonde reclames op jongeren. En daaruit blijkt dat de helft wordt verleid om ongezond te snacken. We hebben van 10 tot 17 jaar jongeren ondervraagd. En je ziet dat hoe ouder ze worden, hoe meer eh, inzicht ze hebben eigenlijk in de verschillende technieken die worden ingezet. En niet alleen jongeren worden beïnvloed door die reclames? Ja, we weten ook dat iedereen eigenlijk eh, nou, beïnvloed wordt in, eh, in de keuzes die hij maakt. En dat reclame daar een hele belangrijke factor in is. 40% van de ondervraagde jongeren wil dat er een verbod komt op reclames voor ongezond eten en drinken. En ook willen ze op school meer les over wat nou wel gezond eten is. Inwoners van de Canadese stad Yellowknife moeten hals over kop hun huis uit vanwege bosbranden. Het vuur komt daar steeds dichterbij. Mensen zijn bang dat ze alles verliezen als het weer niet snel verandert, zegt deze Canadese verslaggever. You can feel it, you can see it on people's faces. Many scrambling to fill their tanks, to put their belongings in the car just in case. Because what they really need is rain and they're not getting it. And that fire just on the outskirts of the city is steadily growing. Ook op het Canarische eiland eiland Tenerife vechten ze tegen het vuur. De brandweer daar krijgt een grote natuurbrand niet onder controle. In minder dan een dagtijd is op het eiland al dik 3000 voetbalvelden aan natuur verwoest. Een sleutelhanger, een beeldje of een magneet. Allemaal prima dingen om mee te nemen als souvenirtje van een leuke vakantie. Toch vinden sommige vakantiegangers dat niet genoeg. De douane treft soms wel erg bizarre dingen aan in de koffers, vertellen ze aan Hart van Nederland. We hebben de afgelopen tijd bijvoorbeeld een aap in een koffer aangetroffen. Een hele aap die nog onder het bloed zat. Ja, daar zat een verhaal achter dat eh, die aap in het, in het bos geschoten was eigenlijk. En dat hij mee naar Nederland was genomen om hier op te eten met familie. Er is ook vooral een één specifieke groep reizigers die extra uit de rij wordt gehaald. Backpackers. Volgens een douanier nemen vooral zij regelmatig kettingjes mee... waar een tand van een beschermd dier aan zit. En dat mag dus niet.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 Het aantal Nederlanders in armoede zal volgend jaar stijgen... als het demissionaire kabinet niet op tijd ingrijpt. Dat zegt het Centraal Planbureau. Dat verwacht ook dat de koopkracht volgend jaar zal toenemen. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is het lichaam gevonden van de tiener die was vermist. Hij viel gistermiddag van een subboard. De jongen van 14 kon niet zwemmen. In het Friese Stroobos is een binnenvaartschip tegen de brug over het Prinses Margrietkanaal gevaren. Niemand raakte gewond. De kapitein zegt tegen RTV Noord dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt.